Premier Balkenende vindt dat Dijkstal als liberaal met een sociaal gezicht een stempel op de Nederlandse politiek heeft gedrukt. Dijkstal was een van de grondleggers van de Paarse coalitie onder premier Kok. Kok herinnert zich Dijkstal als een buitengewoon constructief politicus die de spanning met een kwinkslag kon breken. Dijkstal overleed vandaag na een lang ziekbed. Hij was 67 jaar. De Belgische auteur Bernard de Wulf heeft voor zijn novelle Kleine Dagen de Libris Literatuurprijs gewonnen voor het beste Nederlandstalige boek. Juryvoorzitter Hans Weijers reikte de prijs uit in het Amstelhotel in Amsterdam. In Kleine Dagen beschrijft de Wulf het opgroeien van zijn eigen kinderen. De jury noemt het boek een stilistisch kroonjuweel. Bij de prijs hoort een geldbedrag van 50.000 euro. Op Schiphol is een toestel van Transavia vlak voor vertrek ontruimd nadat er brand was ontstaan. Er was sprake van een steekvlam bij de hulpmotor aan de buitenkant van de staart. De Boeing 737 stond op het punt om naar Faro in Portugal te vliegen. De 183 passagiers verlieten het toestel via de glijbanen en de sluis. De Britse conservatieven hebben de liberaal-democraten een referendum aangeboden over een nieuw kiesstelsel. Met dat laatste aanbod willen ze de partij overhalen een coalitie te vormen. Hervorming van het kiesstelsel is een belangrijke eis van de liberalen. Gordon Brown maakte vanavond bekend dat hij in september opstapt als leider van Labour. En zegt dat hij de verantwoordelijkheid neemt voor de verkiezingsnederlaag. En dan nog het weer. Vannacht bewolkt en een graad of drie. En ook is er kans op vorst aan de grond. Morgen valt in het zuidoosten en oosten regen en het wordt 10 graden.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 I've been in love with you, stronger than any mountain cathedral, truer than any tree ever grew, deeper than any forest primeval. I am in love with you. I'll bring fire in the winters. You send showers in the springs.